4 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en spreekt dan ook met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS, met hulp van de Palestijnse autoriteit, op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook. strook in het gebied is sinds donderdagnacht een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van kracht. Op de eerste dag werd dat bestand, voor zover bekend, goed nageleefd. In Amsterdam zijn vijf mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers is overleden. Agenten hebben een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. De slachtoffers werden rond kwart over elf afzonderlijk van elkaar gestoken. Het gebeurde in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. De man uit Amstelveen werd niet veel later opgepakt. Er zijn geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief, zegt de politie. Wel worden alle opties nog opengehouden. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is... heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, zegt ze in het fragment... dat is uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. De vermoedelijk zwaar gewapende militair wordt al dagen gezocht... door de politie en het leger... In een afscheidsbrief zou Konings hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische overheid. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog zeven andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. Het weer op steeds meer plekken regen. Het blijft stevig waaien.